met het NOS-journaal. Het kabinet moet meer doen om het vertrouwen in het coronabeleid terug te winnen. Dat zeiden partijen in de Tweede Kamer tijdens een debat over het toenemende aantal besmettingen. De aanpak en communicatie moeten volgens de fracties beter. Niet eerder was de kritiek in de Kamer zo hard. Ook is er veel kritiek over de mondkapjesrichtlijn voor medewerkers in de oudere zorg. Partijen vragen zich af of het kabinet daar wel eerlijk over is geweest. Zorgmedewerkers hoefden in het begin van de uitbraak geen mondkapjes te dragen. Volgens premier Rutte had dat niets te maken met schaarste... maar was de richtlijn gebaseerd op medische oordelen van het RIVM. Tijdens het debat zijn geen nieuwe maatregelen aangekondigd. Maar Rutte zei wel de ontwikkelingen scherp in de gaten te houden. Er zullen ook weer vaker persconferenties komen. Rutte verwacht dat er deze week acht zorgelijke regio's bijkomen. Op dit moment zijn er nog zes regio's waarin de coronabesmettingen zorgwekkend hoog zijn. In die regio's gelden strengere maatregelen. Sinds zondag moeten kroegen daar eerder dicht en mogen er maximaal 50 in plaats van 100 mensen bij elkaar komen. Ernst Kuipers van het landelijk netwerk Acute Zorg zei in Nieuwsuur dat als komende vrijdag blijkt dat die nieuwe coronamaatregelen niet leiden tot een daling van het aantal besmettingen, er nog strengere maatregelen moeten komen, zo lokaal en gericht mogelijk. Schrijver Sam McBrodney van het prentenboek Raad eens hoeveel ik van je hou is overleden. De in Noord-Ierland geboren auteur overleed afgelopen vrijdag, maakte zijn uitgever bekend. Het kinderboek uit 1994, waarin Hazeltje en Grote Haas hun liefde voor elkaar beschrijven, werd in meer dan 57 talen vertaald. Er werden ruim 50 miljoen exemplaren van verkocht. Ik hou van jou tot de maan en terug is vermoedelijk de bekendste zin uit het boek. Sam McBrodney was 77 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10.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 Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella. puedo seguir sufrido por for happy headline news from HDVI. A new energy source has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today, no fatal car crash, and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone. Log on to our website at www.htvi.com for more happy news. Thank you for joining us. It was John Glad for HDVI. hours a day. your inner time. ZFM Zandvoort. 106.9 feet me it, me do it, me do it, me do And I tell me, banana sweet. Them say the length and the size make them <laughs> You know me me me me tell me, some me banana sweet.